computers zijn in beslag genomen. De resultaten van KPN zijn vorig jaar licht verbeterd. De winst daalde van 2,2 miljard naar 1,8 miljard. Maar dat komt doordat er in 2009 een belastingmeevaller was van ruim 700 miljoen. Het bedrijf verwacht de komende jaren meer winst te maken met mobiel internet via smartphones en tabletcomputers en met interactieve televisie. Verder gaat KPN dit jaar voor 1 miljard eigen aandelen inkopen. Het waren de laatste jaarcijfers onder topman Scheepbouwer. Het weer in het zuidoosten nevel en mist. Op andere plaatsen is het overwegend bewolkt en ook plaatselijk valt er daar een bui.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 nu zit je haren bijna wit luisteren, hard op. home. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. rock and sway. high. I feel good. fight used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk unbound till we had him rude.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 Dat zijn er nu nog 2000. Het is voor het eerst sinds 10 jaar dat de twee landen nieuwe afspraken maken over het verminderen van de aantallen strategische kernwapens. In de VS was het startverdrag al goedgekeurd. Naar verwachting gaat het over een paar weken in. Het kabinet legt de salarissen van bestuurders in het onderwijs aan banden. Inkomens die uitkomen boven het maximum van ruim 323.000 euro worden bevroren. Dat is 130% van de ministersalaris. De norm geldt niet alleen voor nieuwe benoemingen, maar ook voor bestuurders die worden herbenoemd. Maatregel volgt op een onderzoek naar topinkomens in het onderwijs. En daaruit bleek dat vooral in het hoger onderwijs de salarissen soms flink hoger zijn dan de norm is. In Almere heeft de politie een 64-jarige leraar van een basisschool gearresteerd voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. De man werkte een dag per week op een Montessori-school. Van andere verdenkingen, zoals misbruik van kinderen...